Dat heeft een kleine meerderheid van het Europees Parlement bepaald. De lidstaten moeten nu in overleg met Brussel bepalen hoe de keuring precies wordt georganiseerd. Veel lidstaten zien er weinig in vanwege de bureaucratie en de kosten voor mensen en bedrijven. Als het aan het Europees Parlement ligt, gaat de keuring voor motoren, grotere caravans en aanhangwagens in 2016 van start. Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam roept 1800 patiënten terug bij wie een endoscopie is uitgevoerd. Het gaat om mensen die sinds oktober vorig jaar een maag- of darmonderzoek hebben gehad. Doordat het spoelsysteem niet goed werkte, kunnen de 1800 patiënten besmet zijn met hepatitis. Ze krijgen nu onder meer een bloedonderzoek om dat uit te sluiten. Twee jaar geleden raakte het Maasstadziekenhuis in opspraak na een uitbraak van de Klebsiella-bacterie. In totaal raakten 118 patiënten besmet. Drie van die patiënten overleden zeer waarschijnlijk door toedoen van de bacterie. De Franse Europarlementariër Marine Le Pen is niet langer diplomatiek onschendbaar. Het Europees Parlement heeft in een stemming haar onschendbaarheid opgeheven. Daardoor kan de extreemrechtse Le Pen worden aangeklaagd voor een uitspraak uit 2010... toen ze biddende moslims op straat vergeleek met de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Le Pen zegt dat ze de rechtszaak graag tegemoet ziet. En het rijden met een elektrische auto is altijd schoner dan het rijden met een benzine- of dieselauto. Dat is de conclusie van een langlopend onderzoek in Rotterdam. De laatste tijd is er veel kritiek op elektrische auto's, onder meer omdat ze minder zuinig zijn dan fabrikanten beloven. Toch is elektrisch rijden schoner, zeggen de onderzoekers, ook als de elektriciteit door kolencentrales wordt opgewekt. Het weer, de bewolking neemt toe. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Vannacht en morgenochtend regen. Smiddags droger, maar wel bewolkt. Het wordt dan 18 graden. De dagen daarna meer zon en temperaturen boven de 20 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor 1 brugge 2 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge 3. A12 daarna richting Utrecht bij Voorburg 2 A13 daarna richting Rotterdam voor afrit en Rode Reis 3, voor Klopend Kleipolderplein 3. A15 Rotterdam-Gorkum voor Papendrecht 2. Op de A20 richting Gouda voor Knopen de Bresseplein 5 kilometer. En voor Moordrecht 3. De andere kant op, op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht richting Almere voor Beeldhoven 3.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 ti. to out. falls through. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. demons told. Oh. They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to